In Rusland wordt een peiling gehouden over de vraag of het gebalsemde lichaam van oud-Sovjet-leider Lenin alsnog moet worden begraven. Het lichaam ligt sinds de dood van Lenin in 1924 in een mausoleum op het Rode Plein in Moskou. Sinds de val van het communisme gaan er steeds meer stemmen op om Lenin te begraven. In de online peiling is tot nu toe 70% van de bijna 100.000 deelnemers voor een begrafenis. Het weer overwegend bewolkt met minima tussen 4 graden in het westen en net boven nul in het zuidoosten. Vanuit het noorden lichte regen.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 werd waarschijnlijk nog een paar dagen dicht. Meander Medisch Centrum wil er eerst zeker van zijn dat de stroom op de locatie Lichtenberg weer helemaal werkt. Het ziekenhuis heeft problemen met de elektriciteit sinds vrijdag toen er brand was in een transformatorhuisje. Na een nieuwe kortsluiting werd gisteravond besloten om het gebouw te ontruimen. Alle 172 patiënten werden geëvacueerd. De Nederlander die in Engeland vastzit in een moordzaak is officieel aangeklaagd. De Britse justitie verdenkt de man van 32 ervan dat hij in Bristol zijn buurvrouw heeft, heeft gewurgd. De 25-jarige vrouw werd op eerste kerstdag doodgevonden langs de kant van een weg, nadat ze een week vermist was geweest. Over motief voor de moord heeft de Britse justitie niets bekendgemaakt. Bij een botsing op de A58 in Brabant is een vrouw om het leven gekomen. Haar auto werd bij Sint-Willebord van achteren aangereden door een andere wagen en sloeg over de kop. De bestuurster, een vrouw van 74 uit Rozendaal, overleed in het ziekenhuis. De andere automobilist die gewond raakte is opgepakt vanwege roekeloos rijden. Verder raakten twee inzittenden van een derde auto gewond. Hun wagen botste tegen de over de kop geslagen auto.